7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar een vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een week geleden hielden de passagiersbegeleiders op Schiphol al stiptheidsacties. Een piek in de stroomtoevoer is de oorzaak van de dodelijke brand bij een Braziliaanse voetbalclub, zegt de directeur van de club Flamengo in Rio de Janeiro. Door de stroompiek zou de airconditioning in een slaapzaal vlam hebben gevat. Tien jeugdspelers kwamen om het leven. De burgemeester van Rio zegt dat de slaapzaal illegaal was gebouwd, maar volgens de directeur was er niets mis met het gebouw. Het dodental door de ingestorte flat in Istanbul is opgelopen tot 21. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald van het gebouw dat woensdag instortte. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht. Hij bevestigt dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. Tienduizenden mensen hebben in Rome geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden. De actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en keerden zich tegen racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Ajax heeft gisteravond in Almelo met 1-0 verloren van Heracles... waardoor het mogelijk verder achterop raakt in de titelrace. Als koploper PSV vandaag van Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord won gisteravond thuis met 4-0 van de Graafschap. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen Pek Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer. Een groot regengebied trekt over het land.